Morat Rouakili met het NOS-journaal. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. Dat houdt onder meer in dat zij een hechte band met anderen missen of zich in de steek gelaten voelen. Meerdere kustplaatsen van Florida zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis gezegd in een persconferentie over orkaan Ian. De tropische storm die woensdagavond aan land kwam in de westkust van de Amerikaanse staat... veroorzaakt hevige overstromingen. Meer dan 1,8 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens gouverneur DeSantis zal orkaan Ian in de top 5 terechtkomen... van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft vandaag met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog. Hij bedankte hen voor hun steun in zaken de Russische schijnreferenda. Zelensky belde met onder andere de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op extra steun. Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie vanwege die schijnreferenda met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag... door oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. In twee anonieme brieven wordt Arip beschuldigd van machtsmisbruik... een schrikbewind en een onveilige werkomgeving. Dat zou zijn gebeurd tijdens haar periode als Kamervoorzitter van 2016 tot 2021. Arip laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen. Ze zegt voor de bus te zijn gegooid door haar opvolgster als Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Het weer. Regionaal kan nevel of mist voorkomen... bij minimumtemperaturen tussen de 2 en de 6 graden.